7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de longartsen pleiten ook kinderartsen voor een totaalverbod op de e-sigaret. Zo vinden ze onder meer dat jongeren verleid worden om te beginnen met dampen... door de verschillende smaakjes... en neemt het risico op nicotineverslaving daardoor toe. Staatssecretaris Blokhuis deelt de zorgen met de artsen... maar zegt dat de e-sigaret niet te kunnen verbieden... omdat Europese regels dat niet toelaten... Longartsen riepen vanmorgen op tot een totaalverbod... omdat het aantal gebruikers van de e-sigaret... die met klachten in het ziekenhuis terechtkwamen, is toegenomen. VDL Netcar schrapt 700 banen die nu door uitzendkrachten worden ingevuld. Volgens het autobedrijf in Born verdwijnen er geen vaste banen. De Limburgse autofabriek heeft last van een krimpende automarkt. VDL gaf daarom eerder al aan dat het aantal werknemers moet krimpen... Vorig jaar was een piekjaar voor VDL Netcar... dat toen 7200 werknemers in dienst had. Maar aan het einde van het jaar moesten ook al mensen weg. Na de reorganisatie werken er nog zo'n 4800 mensen bij de autofabriek. Het klimaatprotest bij het Rijksmuseum lijkt zo goed als voorbij. De tientallen mensen die het kruispunt op het stadhouderskade blokkeren... worden afgevoerd door de politie. Al de hele dag blokkeren honderden betogers van Extinction Rebellion de stadshouderskade... Ze eisen snel maatregelen tegen verandering van het klimaat. De politie heeft tientallen activisten afgevoerd. Daarvoor worden stadsbussen ingezet. Wiebren van Haga gaat door als zelfstandig Kamerlid... en geeft zijn zetel niet terug aan de VVD. Door die beslissing is het kabinet zijn meerderheid kwijt in de Tweede Kamer. Van Haga zegt dat hij het regeerakkoord blijft steunen. Over nieuw beleid maakt hij zijn eigen afwegingen. Het weer, steeds meer bewolking en vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgenochtend klaart het geleidelijk op, maar later is er weer kans op een bui. Het wordt morgen zo'n 15 graden.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 Leuk dat je er ook weer bij bent. En eh, het mailadres staat weer geopend, hè? Radio. apenstaatje roods.nl. Mocht je nou een leuke plaat willen aanvragen... of misschien een hele leuke mededeling hebt... het kan natuurlijk allemaal. Schroom niet om het door te geven...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 en waar hij op verliefd was. Ja, en dan zal je denken, er zijn al zoveel vrouwennamen bedacht in muzieknummers. Ja, hij kon er zelf ook niet op komen. Hij dacht, ja, laten we maar gewoon een symbolische naam geven aan waar ieder meisje zich mee kan identificeren. Dus dat is iets als Susudio. Zo kwam die er eigenlijk op. Oké, het begin nog even één keer. Moet je heel scherp opletten, want dit deuntje komt je misschien bekend voor. Luister naar muziek, let op. Ja, dat deuntje kon namelijk heel erg bekend voor. Hij was namelijk een enorme Prince-fan. Dus dit deuntje heeft hij toch een heel klein beetje geleend van Prince, hoor maar. Ik herken de gelijkenis wel. Natuurlijk wel compleet wat anders, maar goed. Ehm, het heeft in ieder geval met elkaar te maken. Leuk dat je nog steeds luistert naar Roods Radio. Laat weer van je horen. Roods Radio, apenstaatje, Roots.nl. Voor alle mededelingen. We gaan ondertussen even naar Cuba. Dit is eh, Camila, Camila Cabello met Havana. hebben een hoop hits gehad. Maar deze zouden we toch bijna vergeten. Ergens in de jaren 90 kwam eh, het nummer Alone nog uit. En ja hoor, duur nog eventjes. Volgend jaar juni, 19 juni, staat hij in de Ziggo Eric Clapton, hier zijn met The Forever Man. op ZFM, Roods Radio. Leuk dat je nog steeds luistert. Hey, goed nieuws. We kunnen namelijk vanaf 2050 onsterfelijk zijn, hebben ze bedacht. Halverwege de huidige eeuw zal de mens uitzicht hebben op onsterfelijkheid. Nou ja, als het in ieder geval aan futuroloog, spreek het maar eens in één keer goed uit, Ian Pearson ligt. De onsterfelijkheid geldt overigens niet voor het lichaam, maar voor het brein. Ja, dan vraag je je af, wat, wat heb je er natuurlijk aan? De computers zullen in 2050 dusdanig versen ontwikkeld... dat de complete herseninhoud van een stervende gedownload en dus bewaard kan worden. Heel erg interessant dit. Computersystemen zullen in de toekomst ook in staat zijn om emoties te voelen. Nou, zou het toch zomaar kunnen betekenen dat je in de toekomst ehm, ineens verliefd wordt op een computer. Heel apart allemaal. think I just died.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 Zo'n zo'n Heerlijk nummer wat eigenlijk altijd wel van toepassing is. Nu je dan toch in je auto zit, of misschien onderweg bent naar huis... of misschien al thuis bent, krijg je meteen even het weerbericht van me. Later vanavond en vannacht vanuit het westen gaan regen over het land trekken. Aan, wind kon, aan zee kon best wel een krachtige wind te staan. Zuidwest 6 Beaufort noemen ze die. Morgenochtend begint bevolkt en nat, maar vanaf de zee klaart het op. Dus het gaat goed komen. In het zuidoosten gebeurt dat wel pas later aan het einde van de dag. En aan de kust vallen later op de dag enkele buien. Het wordt iets warmer dan vandaag. Ja, en met iets warmer bedoel ik niet meteen 25 graden, maar 15 tot 17 graden. Dus het is niet meteen hoogzomer natuurlijk, mensen. Hier is Miley Cyrus met Nothing Breaks Like a Heart. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone Silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark. Ja, grappig. De stijl van Anouk is ook in de loop der tijden wel veranderd. Het hele ruige hardrock is er ondertussen wel vanaf. Sterker nog, vaak is het nu ook nog eens Nederlandstalig. Dus het is weer compleet wat anders. Maar dat je als je iets wat ouder wordt eventjes op moet passen wat je doet. Dat bleek ook wel gisteravond. Want toen stond ze namelijk in de ziekendoom stond ze te stralen. Tot het, moment kan dat ze van het podium afdonderde. Tijdens de show. Uiteindelijk blijkt Anne met, eh, met Anouk wel eh, goed te zijn. Ze moest er zelf nog een soort van uh, om lachen. Ze zegt, ja, ik ben nooit echt een danser geweest. Maar dit geeft wel aan ongeveer waarom. Gelukkig gaat het allemaal weer goed met haar. Je luistert nog steeds naar Roods Radio op ZFM. Laat u van je horen. Roods Radio, apenstaatje, roods.nl. Met eventueel een verzoekplaten en dan uh, met name de reden daarbij. Dat is natuurlijk wel leuk. Dan eh, gaan we hem draaien. Ondertussen gaan we door met Quar. I know it's weird to say this. But I've been thinking about it lately. Reminiscing about us in Vegas. Drinking like we're famous. Man, those days were crazy. But your book ran out of pages. And now I wish I never waited to tell you out of all the moments in my life, the ones I got to share with you were probably my favorite. I know you're looking down on us. I'm missing you, bro. I hope you're proud of us. At least I know you made it home. And I know you're not alone. Cause now you're singing with a choir. days with working and grinding just to make ends meet. Too busy to call, we'll catch up next week. And then it gets to next week, and we say maybe next week. And then before you know, we are feeling old, asking ourselves, where did my friends go? So don't wait till they go my friend, I'm gonna see you again And when I do, you better have a part for me You sing the melody and I take the harmony Cause we ain't done making music yet We got some more sound checks And this time we're gonna have about a million voices Singing, dancing, partying in your mansion ZFM. Can't shake the thunder from last night You left with no warning and took the summer from my life I gave you my everything, now my world it don't seem right Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life and no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. We missed it here in the arms of someone new But I'd rather be there under the covers just with you Oh, cause you were my everything Now I don't know what to do Oh, I'm caught up in the storm Cause baby, when you're gone All it does is rain, rain, rain down on me Each drop is pain, pain, pain when you leave it's such a shame lovers with umbrellas always pass me by It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life And no matter where I go, I know if I'm alone, there'll be no blue sky met Rain. En Rain doet het een hoop. Zo dadelijk in het tweede uur heb je nog een uur Roods Radio voor je kiezen. Ik ben nog een uurtje bij je tot aan een uur of negen vanavond. En dan krijg je ook antwoord op de vraag... wat je, het eerste is dat je... Ja, eigenlijk als je gaat trouwen elkaar zegt. Je zou verwachten het ja-woord, maar er is ook een stel die daar lichtelijk anders over dacht.